Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vervuilende Oost-Europese vrachtwagens kunnen in milieuzones zoals de Maasvlakte gewoon doorrijden. Volgens het AD kunnen de camera's de buitenlandse kentekens niet controleren... omdat er geen Europese afspraken zijn gemaakt... over het uitwisselen van kentekengegevens voor milieuovertredingen. Nederlandse transportorganisaties klagen in de krant over oneerlijke concurrentie en discriminatie want zij moesten investeren in schone vrachtwagens om de milieuzones binnen te kunnen. Het aantal nachtvluchten op Schiphol moet naar beneden, vinden gemeenten rondom de luchthaven. Aanleiding is nieuw onderzoek van de GGD Kennemerland. Daaruit blijkt dat omwonenden niet alleen last hebben van geluidsoverlast overdag, maar dat ongeveer 65.000 mensen s'nachts ook slechter slapen door de nachtvluchten en zich zorgen maken over hun gezondheid. Bij een brand in een flat in de grootste stad van Vietnam, Ho Chi Minh-stad, zijn zeker 13 mensen omgekomen. 14 mensen liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Volgens lokale media kwamen de mensen om het leven door verstikking of omdat ze van het gebouw afsprongen. De brand brak uit in de parkeergarage onder het complex. China heeft een lijst gepubliceerd met Amerikaanse producten die mogelijk importheffingen tegemoet kunnen zien. Het is een reactie op de importheffingen van president Trump op onder meer Chinees staal. Op de Chinese lijst staan onder meer Amerikaans varkensvlees, appels, wijn en stalen pijpen. Het Chinese ministerie van Handel wil zo snel mogelijk met het Witte Huis onderhandelen over een oplossing. Komt die er niet, dan gaan de heffingen in. Eerder liet China al weten niet terug te deinzen voor een handelsoorlog. Het weer bewolkt en lokaal kans op mist. Later vandaag ook eh, kan eh, af en toe zon. In de kustprovincies wat motregen en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het niet heel druk op de weg, maar op de A1 Apeldoorn-Amsterdam staat bij Knoop het Hoevelaken 5 kilometer file door een eh, ongeluk met een vrachtwagen.